Gert met het NOS Journaal. Schiphol mag pas groeien als de veiligheid op orde is. Dat zeggen regeringspartijen D66 en ChristenUnie. Daarom willen de partijen een nieuw onderzoek van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Die constateerde eerder dat de veiligheid beter moet. Er is nu een maximum van 500.000 vluchten per jaar. Schiphol wil dat graag met 40.000 verhogen. Aanklagers in de Verenigde Staten hebben een celstraf van 7 tot 9 jaar geëist... tegen voormalig Trump-adviseur Roger Stone... Hij zou onder Ede hebben gelogen tegen het congres... en het onderzoek naar Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen hebben belemmerd. Stone is al door een jury schuldig bevonden. Het vonnis volgt eind volgende week. In Ierland hebben de linkse nationalisten van Sinn Féin voor het eerst de meeste stemmen gekregen, maar ze krijgen door het kiesysteem niet de meeste zetels. Ze komen uit op 37, eentje minder dan de centrumrechtse partij Fianna Fáil. Regeringspartij Fianna Gael, ook centrumrechts, is de grote verliezer en komt op 35 zetels. Sint Féin is omstreden vanwege de vroegere band met de terreurbeweging IRA. Een jongen van 11 uit Eritrea is vorige week bij zijn eerste zwemles in Lemmer verdronken. Hij was pas een paar maanden in Nederland en ging met school naar het zwembad. Zijn moeder wilde voor de zekerheid mee, maar zegt dat dat van de school niet mocht. Volgens de eigenaar van het zwembad in Lemmer waren er genoeg toezichthouders aanwezig. Willeke Alberti heeft bij de uitreiking van de Edisons een oeuvreprijs gekregen. De jury rond vooral de veelzijdigheid van de 75-jarige zangeres. Verder vielen bij de Edisons nogal wat hip-hop-artiesten in de prijzen... zoals rapper Snelle, Steen, Busy en Jos Livio. Het nummer Arcade van Duncan Lawrence won de Edison voor het beste liedje van het jaar. Het weer, vooral landinwaarts een paar buien met kans op onweer, hagel en natte sneeuw. Het wordt vanmiddag ongeveer 6 graden. De westenwind is vrij krachtig boven land en stormachtig aan zee. Op de Wadden mogelijk eerst nog stormkracht. Tijdens buien kans op zware windstoten. Morgen geleidelijk minder wind en ook ruimte voor zon. Donderdag opnieuw regen en meer wind. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. In de kustprovincies en in het noorden van het land moet het verkeer rekening houden met zware windstoten. Verder staat er een file op de A7 Den Oeverzaanstad bij afrit Avoorn, Vijf kilometer door voorwerpen op de weg. Door een ongeluk op de A44 met meerdere auto's.